Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vannacht is er opnieuw een explosie geweest bij een woning in Rotterdam. Rond half twee ontploft er iets bij de deur van een portiekflat in de wijk Spangen. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, wel is er schade aan de portiek. Dit jaar zijn er al meer dan 50 explosies geweest in de regio Rotterdam. De explosies zijn het gevolg van ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Oppositiepartijen in Polen eisen het aftreden van de minister van Defensie. Aanleiding is een Russische raket die in december is neergekomen in een bos bij Bydgoszcz in het noorden van het land. Oekraïne informeerde de Poolse autoriteiten over de raket, maar na die melding werd weinig actie ondernomen. Het incident is sindsdien stilgehouden. Volgens de minister van Defensie heeft een commandant zijn taken niet goed uitgevoerd. De Poolse oppositie neemt geen genoegen met die uitleg. De explosie vrijdag in een appartementencomplex in de Duitse stad Ratingen... was vermoedelijk een gerichte aanval van een bewoner op de hulpdiensten. Dat meldt de politie. Door de ontploffing raakten ruim 30 mensen gewond... onder wie veel agenten en brandweerlieden. De hulpdiensten waren afgekomen op een melding. En toen de bewoner de deur opende... gooide hij een brandend object naar buiten dat een vuurbal veroorzaakte. Amerikaanse grensautoriteiten zien nog geen opvallende toename in het aantal migranten dat vanuit Mexico de Verenigde Staten binnen probeert te komen. In de VS is een coronamaatregel verlopen waarmee migranten makkelijk konden worden weggestuurd. Daarom werd rekening gehouden met een flinke toename, mogelijk zelfs een verdubbeling tot 10.000 migranten per dag. Overigens staan er nog steeds vele duizenden migranten bij de grens.